eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De klokkenluidersite Wikileaks heeft documenten onthuld over de contacten van Washington met veel Amerikaanse ambassades in de afgelopen drie jaar. De stukken zijn gepubliceerd op websites van kranten als de New York Times en The Guardian. Wikileaks wilde ze op zijn eigen website zetten, maar die lag plat, volgens de site als gevolg van een aanval door hackers. Uit de gepubliceerde documenten blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering de VN wilde bespioneren, dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran, dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren, dat de Russische president Poetin banden zou hebben met de georganiseerde misdaad en dat Iran van Noord-Korea raketten heeft gekocht waarmee West-Europa kan worden bereikt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij herhaling gezegd dat de openbaarmaking van de stukken mensenlevens in gevaar kan brengen, zowel in de VS als in bevriende landen. In Haiti willen 12 van de 18 presidentskandidaten dat de verkiezingen worden stopgezet en ongeldig verklaard. Ze zeggen dat er in de eerste uren van de verkiezingen op grote schaal is gefraudeerd. Een gezamenlijke oproep volgt op chaotische tafereelen bij kieslokalen in de hoofdstad Port-au-Prince. Kiezers die daar hun stem niet konden uitbrengen kwamen in opstand. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen vanwege de chaotische toestand in het straatarme Haiti, dat bovendien wordt geteisterd door een cholera-epidemie. Bij het paracentrum van vliegveld Teugen bij Apeldoorn is een parachutist van 44 om het leven gekomen. Zijn parachute ging niet open, waarna hij te pletter viel.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 Peaceful Radio, aflevering uur 2 van aflevering 699. Je kan het allemaal volgens naluisteren naar deze uitzending of misschien eh, straks wel op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier voor dit tweede uur. singing a matera. dong, bini dong, jadala, bini dong, bini dong, jatelo, bini dong, bini dong, osiepna, bini dong, bini dong, jatura, bini dong, bini dong, jadala, bini dong, bini dong, jatelo, bini dong, bini dong, osiepna, bini dong. Ay, ay, tera jabakisi. omenamid kibuye Sumo kisumu butamid kibuye eteradiane kisumu ngegemid manyatayawa eteradiane Bini obambomid nyawita bini kisumu binidong binidong jedala Bini binidong jedala binidong binidong osiepna bini aye aya aya aya Thank you. jodo jomalomo dungugero kusumoya anagomba diane kisumu genda gomba diane lolwe victoria dalagi mama yo victoria dalagi baba yo anagomba diane kisumu Kisumu, mi wana wanapamba pia tupande, mi wanapamba pia tulime, tuvune vizuri, mi wanapamba pia tupande, mi wanapamba pia tulime, tuvune vizuri.

Beanie dong, just to a beanie dong, beanie dong, just all a beanie dong, beanie dong. Paradiso met uh, Olaf Hasven. Dat was het uh, eh, na eh, laatste nummer van aflevering 699 van Peaceful Radio. Ik ga afsluiten met Drumming the Air van Steen Rauge. Alle tweede cd's, laatste cd's kwamen van Phoenix Muziek. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks